Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Daarom geef ik u een aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en knooppunt Deil. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Saarden-Heiken.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 Little dancer. Oh, that's positively. that's jazz. Now you have jazz, want dit is CFM Jazz de zondagse wekker op de Zandvoortse Radio. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Benveld en de Ronden van Haarlem. En natuurlijk eh, een goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Dokkum, Hamburg en niet te vergeten Boetangen. En waar ook ter wereld. En goedemorgen Hans. Goedemorgen Tom. Ja, eh, vorige week zaten we hier ook al met een eh, gezellig afscheid eh, van Hans Sandbergen. Ja. Ehm, dat vond ik wel geslaagd. Zeker. Maar ik hoop niet dat je ermee bedoelt dat we dat volgende week weer moeten doen bij iemand. nee, ik dacht het nu misschien over een tijdje. <laughs> misschien over een tijdje. Ja, ehm, ja jij bent keurig op tijd hier. Ik ook. En ondanks het feit dat de wintertijd is ingegaan. Want voor hetzelfde geld hadden we dus eh, eh, eh, een uur te vroeg hier verschenen. Nou, dat kon niet. Want? Want jij hebt me daar de afgelopen week toch regelmatig aan herinnerd dat ik dat <laughs> vooral niet moet vergeten om die klok terug te zetten. Dus daar <laughs> was geen ontstap aan. Oké. Maar goed, het woord winter bracht mij bij een prachtig stuk muziek dat Stan Kenton ooit opnam met zijn big band en de zangeres Anne Richards. Hier is Winter in Madrid. Het eh, is al heel slecht weer met sneeuw en zo in eh, Amerika. En er staat ons misschien ook nog wel het een en ander te wachten binnenkort. Dus daarom, eh, na het winterse geluid van Stan Kenton, een lekkere bossa nova. Oh, Barquinho, gespeeld door organist Walter Wanderley met percussie en ander ritme. Een opname uit 1967. Hans, je hebt mij een cd gegeven. Wie is dat? Nou, die hebben we al lang niet meer gehoord. En eh, wat er over het algemeen wordt gedraaid de pianisten eh, Oscar Peterson en eh, in consorten. Hè, dat, dat, die kent iedereen dan, maar goed. Kijk, Errol Garner is natuurlijk een fantastische pianist. autodidact, heeft het allemaal zichzelf aangeleerd. En dit is een, een opname uit de 50 jaren. En dit is toch wel erg virtuoos gespeeld. That old black magic. The things I used to like I don't like anymore I want a lot of other things I've never had before It's just like mother says I sit around and mope Pretending a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever. spring I am starry-eyed wishing I was somewhere else Walking down a strange new street Greetje Kouwveld. Die kennen we, die hebben we gezien op het, eh, op het festival. Ja. Uh, ja, is toch wel een hele bijzondere zangeres. Eh, eh, de dames worden allemaal, allemaal wat ouder. Rita Reis, Greetje Kouwveld. Zit een beetje sleet op. Ja, ja, en dat mag ook na al die jaren. We hebben hun verdiensten voor de Nederlandse jazzmuziek meer dan gedaan. Maar het, ja, het houdt allemaal een keer op. En, en dat is allemaal niet erg. En het is het op waarde schatten. Maar dit was It Might As Well Be Spring om nog maar even te verwijzen naar dat eh, vervelende winter die we misschien <laughs> krijgen. En winter in Madrid. En ik had gisteravond April in Paris in mijn hand. Eh, eh, ja, ach, laten we toch maar hopen op een beetje... Op een beetje nou, ik heb gehoord, ik heb hoor vertellen dat onze vriend Piet Paulusma ons voorspelt 50 centimeter sneeuw. Ja, maar toch alleen bij hemzelf in de voortuin, hoop ik. Ik mag het hopen, ja. Ja, nou, <laughs> laat Paulusma het allemaal lekker zelf houden. Hans, uh, we draaien natuurlijk heel veel Amerikaanse jazz. Maar ik kreeg het verzoek nu eens wat te laten horen van een Engelse big band. Mhm. De band van trombonist Ted Heath. Ja. Die man heeft meer dan 100 albums gemaakt en meer dan 20 miljoen platen verkocht. Hij zelf overleed in 1969, eh, maar zijn band bleef tot december 2000 bestaan. Maar ik heb hier een opname uit de tijd dat hij nog op de, op de bok stond. Ted Heath en Big Band met het succesnummer van Lionel Hampton, Flying Home. Goedemorgen Zandvoort, wakker? Lover Come Back To Me. Vol swing gebracht. Maar wie zong het? Barbara Strijzend. Ah, Vaak zangeres van softe pop. En ik heb er ook nog nooit zo uitbundig gehoord. Maar dit was dan ook uit de jaren 60. Hans. Nou, eh, ik, heb, eh, ik heb een beetje accordeon eh, meegenomen. Mm eh, maar overigens wel buitengewoon verbaasd eh, over eh, Barbara Streisand. Zo uitbundig. Ja, ik denk een nieuwe vriend toen. Ik denk, ik denk het ook. zou kunnen, zou kunnen, ja. Maar dit is wel een, een hele bijzondere jazz accordeonist. Nou, laten we maar even, ik kan een hoop over vertellen, maar laten we maar luisteren. Richard Caliano, Mr. Clifton. Thank you. shoes aangetrokken, is voorbij komen lopen. Is inmiddels de studio weer uit. En in die tussentijd hebben wij genoten van zijn muziek. We hebben wel even zijn eh, schoenen gepoetst natuurlijk. Ja, ja, ja. ja nee, maar voor, eh, voor dit soort muzikanten gaan wij graag de schoenen poetsen. Zeker, ja. We hadden het er eh, net al over dat wij vorige week afscheid hebben genomen van Hans Sandbergen. Als presentator van CFM Jazz. Ik heb nog een afscheidsmuziekje voor hem. Namelijk uh, nog een keer zijn geliefde instrument, de vibrafoon en bespeeld door een van zijn meest geliefde vibrafonisten, Lionel Hampton. En om de galm van het instrument goed te laten doorklinken, is het een ballad. Hampton met I Only Have Eyes For You. you and I, an unmatched pair. Took the time to touch, to share. Worlds apart, the night we met perfect yet, but close enough for love. How old fashioned pure romance. Share a kiss and share a dance. Share the body not just lovers, more than friends. Who knows where one starts, one ends. Tracing lives through sleepless nights But you and I have life to hold. The greatest story never told, not perfect yet. But close enough for love. not just lovers, more than friends. Who knows where one starts, one ends. Tracing lives through sleepless nights that I'll remember Still the Jazz, Close Enough for Love. Ingetogen gezongen en gespeeld door de zingende pianiste Shirley Horn. Hans. Ik, eh, nou, ik wist natuurlijk niet dat je dit eh, zou gaan draaien. Dus wat ik jou net het gegeven heb, dat sluit hier wel aardig op aan. Het is ook redelijk ingetogen. En dat wordt gezongen door Catherine Russell. En die heeft dat, eh, die musicaliteit toch wel een beetje meegekregen. Want haar vader Louis Russell. En die was jarenlang de musical director van Louis Armstrong. Oh. En haar moeder was docente aan Juilliard en de Manhattan School of Music. En dan heb je toch wel wat muzikaliteit meegekregen. Zit in degene. Absoluut. Dus laten we maar eens luisteren naar Inside This Heart of Mine. outside it's sunny But in this heart of mine The world is gloomy The sun reflects by this heart of mine. Blue skies taunt me, memories haunt me. You don't want But that's a real bad sign Love is a stranger Inside this heart of mine a real bad sign Love is a stranger inside this heart of mine Roland Kirk, multi-instrumentalist, eh, fantastische muzikant, speelt eh, allemaal een eh, heleboel instrumenten. Nou, dit was er een, Fly By Night. Ja, het eerste uur is weer bijna voorbij, Hans. <clears throat> We gaan proberen een vraag te beantwoorden. En dat laat ik doen door onder andere Jerry Mulligan en Ben Webster. What is this thing called love?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 Twee jaar lang stond er hem 55 miljard euro te veel op de balans aan risicovolle investeringen. Door de ontdekking van de blunder bleek de Duitse staatsschuld 55 miljard minder te zijn dan was aangenomen. Volgens Bach moeten er koppen rollen bij de top van de genationaliseerde bank. Zo'n stommiteit kan niet zonder gevolgen blijven, zei hij. Oppositiepartij SPD zegt dat minister van Financiën Schäuble verantwoordelijk is, maar dat gaat Michel Bach te ver. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat het CDA naar 11 zetels zou gaan als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Nog nooit heeft het CDA zo laag gestaan in de peilingen. De jongste peiling is gehouden op vrijdag. De dag na het Kamerdebat over jonge asielzoeker Mauro en voor het CDA-partijcongres. Zowel in de Kamer als op het congres bleek dat het overgrote deel van de CDA-fractie vindt dat Mauro geen recht heeft op een verblijfsvergunning. Uit het onderzoek van de hond blijkt dat een ruime meerderheid van alle kiezers vindt dat Mauro wel een verblijfsvergunning moet krijgen. Ook onder CDA-kiezers is daar een duidelijke meerderheid voor. De Iraakse legerleider Sebari denkt niet dat zijn strijdkrachten voor 2020 in staat zijn Irak te verdedigen tegen buitenlandse aanvallen. Sebari maakt zich vooral zorgen over de Iraakse luchtmacht. Zo blijkt uit een Amerikaans rapport over de sterkte van het Iraakse leger heeft nu de beschikking over verouderde toestellen. De komende jaren wordt de vloot uitgebreid met 18 F-16's. Maar het duurt zeker 10 jaar voordat die toestellen echt inzetbaar zijn in een oorlogssituatie. Zonder effectieve luchtmacht is een leger uiterst kwetsbaar, al dus de Iraakse topmilitair. Het weer bewolkt en kans op regen. Vanmiddag schijnt in het zuiden af en toe de zon en het wordt maximaal 17 graden. Dit is Kees Kwaks van de A.